Zes uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Middelbare scholen kunnen na de zomervakantie weer helemaal open. De Haagse bronnen melden dat het kabinet dat woensdag bekend gaat maken... na het voorlopig laatste coronacrisisberaad. Voorwaarde is wel dat scholen hygiënemaatregelen treffen... en dat voor die tijd het coronavirus niet is opgeleid. Woensdag zou ook bekend worden gemaakt dat, zoals toegezegd per 1 juli... ook sportscholen, sauna's, casino's en sportkantines weer open mogen. Bij een tekort aan IC-bedden zullen ook zogeheten matig kwetsbare ouderen niet meer worden opgenomen op de intensive care. Dat staat in het nieuwe draaiboek dat wordt ingezet als er bij een pandemie te weinig IC-bedden zijn. Matig kwetsbare ouderen zijn mensen die hulp nodig hebben bij alle activiteiten buitenshuis, maar ook bijvoorbeeld bij het huishouden. Het gaat vooral om 65-plussers die slechter uit een IC-behandeling komen of die zelfs mogelijk niet overleven. Het onderzoek naar de zaak van piloot Julio Portje is op zijn vroegst pas eind dit jaar klaar. Volgens de onderzoeksleider ontbreken er nog documenten... en is het door de coronacrisis lastig om getuigen te horen. Portje zat acht jaar vast in Argentinië... omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dodenvluchten tijdens de Argentijnse dictatuur... maar werd later vrijgesproken. Op mossel- en oesterpercelen in de Oosterschelde en de Gevelingen is een giftige stof aangetroffen. Het gaat om het zeer giftige tetrodotoxine, een stof die in 2016 ook al voor miljoenen euro schade aanrichtte in de mosselsector. De mossels en oesters van de getroffen percelen moeten nu eerst getest worden voor ze verhandeld mogen worden. Volgens de NVWA is de kans klein dat er besmette oesters of mosselen in de winkel liggen. Het weer, steeds minder bewolking en 20 tot 24 graden.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.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 Country, bluegrass, Amerikanen en volk, we hebben het allemaal weer voor jullie. In de digitale brievenbus van onze maandartiest, een Spotlight album, de Nashville Spiegelplaten, Nashville Legends, kortom, weer pomvolle show. Dus gaan we heel snel verder met de nieuwe single van de Infamous String Dusters samen met G-Love en Special Sauce. En zij willen graag een cold beverage. Stick it in the fridge, stick it in the fridge, stick it in the fridge. beverage. I need some leverage. It's sweaty outside, lemonade will be off a spike from the drive to a BK. Yo, I rock all I drink, but the girls got to pay. On the phone call, watch, I got some iced tea. And if you like a taste of tea, to come along with me. Summertime is steaming, but don't give me no bug juice, a glass of mine. Say the dash up, i am fist martini time. Yeah, I feel the golden, bring it on, beverage, make sure it's cold in. Oh yeah, I like cold beverages beverage, yeah. I like cold beverage, yeah. Uh-huh, cause I... that we end up But you, you got ice cream that make it a double So my shake from the fountain Real good sound and chocolate and cream Y'all will teach every penny Got a chill vibe on shoes in my was to the right, they got bad preachers out of me a hot coffee, fill it up with some ice, put a menace like a drink, could you fix me a large slice, is thing but the heat is getting old, I had a beverage, make sure that tone is cold, cold, cold, cold, something from the bar, yeah, I like cold beverages. yeah, I like cold beverages. yeah, I like cold beverages. yeah, uh-huh, y'all, I'm feeling kinda thirsty, cold one. Go, go, work the cold one. Go, go, work the cold one. Go, go, work the cold one. Hey, yo, when I'm fishing, let's get one thing clear. The bait's over there, my brew is right here. Two six packs and a big bag of ice there. And you forget to pipe, but the fruits ain't never to the bar. So berry daiquiris and a colada. Need a whole lot of them fruit drinks to catch me a buzz. Cause I'm a Kool-Aid kid. You can serve my drink, please. Stick it in the fridge. I like Kobe every day. I like hope every day. I like hope every day. Uh-huh. Y'all, sing it again. I like hope every day. I like hope every day. I like hope every day. Uh-huh. I like hope every day. I like hope every day. I like hope every day. Uh-huh. zou ik een cold beverage ook graag wel lusten. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Maar dat was dus de nieuwe single van de infamous String Dusters... die dat samen deden met G-Love en Special Sauce. We gaan voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar Schotland. Via info.nesforradio.nl kregen wij nieuwe muziek opgestuurd... van Malcolm McWatt, vriend van de show. Het liedje schreef hij na het overlijden van Texas country zangeres Kylie Ree Harris... en het played Raining Down in Nashville. I got a telephone call, the kind you never want to get. By the time I put the phone down, my face and shirt were wet. in the car let it pull right over. And yes, I cried, tears in my eyes, on the hard shoulder. a cop Well, he pulled in behind And walked up to the window tapped on the glass and said, You can't stop here. You gotta go. I told him what had happened. Said that he was sorry to hear. But you gotta move on. You gotta move on can't stop here You gotta move on You're gone Now the neon's lost the spark cemetery gates are closing. But I can't leave. The preacher said, Go home. You gotta go home. Let them rest in peace. follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. If you've just joined us, where the hell have you been? I was just a boy. Two men used to fighting, it was fighting they enjoyed. And as fast as it started, it was over and done. One man left standing, there could only be one. Well, he looked me in the eye and he said, come on, son, it's time to drink some whiskey. This is how it's done. stomping to the music with a cold one in my hand. One night a pretty cowgirl's eyes cry. Catch me if you can. Well, I followed her to the dance floor and she showed me where she's from. When I yelled out to the crowd, hey, now this is how it's done. This is how it's done. Dick Dempsey, George Rufus Sutherland. Je zal maar zoveel voornaam hebben. This is how it's done. Uit 2018 alweer. Kiefer Sutherland is natuurlijk naast dat hij leuk muziek maakt... En ook nog een bekend acteur. Heeft onder andere als Jack Bauer gespeeld in de televisieserie 24. En eh, ja, er was natuurlijk ook nog zoiets met een serie... Met, waarin hij een president speelde. Ga maar eens even op Netflix kijken, zou ik zeggen. Ehm, we gaan verder met Bluegrass Irene Kelly. Ze heeft liedjes geschreven voor onder andere Ricky Skaggs, Alan Jackson, Loretta Lynn en Osborne Brothers. Maar zelf maakt ze natuurlijk ook hele leuke muziek voor zichzelf. Dit is Something About a Train Sound. En daarna tijd voor Americana van Chris Lee Goat. I used to hear that lonesome whistle, but it never made me cry. I placed my pennies on the track young man felt the burden on my back, ran the ridge and on the tension. hear me oh my chiefs And these rifles are my bullets Packed with powder, packed with grief Battle met een titel die bijna niet uit te spreken is. Wallowa, Oregon, 1877. Grizzly Goat was dat uit Provo, Utah. En eh, het is tijd geworden voor Nashville Legends. Ik ben benieuwd waar Joop Sterk het nu weer over gaat hebben. We hebben het deze week in Nashville Legends over de man die in 1931 werd geboren in Saratoga, Texas. Hij begon zijn carrière op straat om extra geld te verdienen omdat zijn familie erg arm was, maar groeide uit tot een van de allergrootste countrysterren aller tijden. Een echte Nashville legend. Enig idee over wie ik het heb? Dit was een van zijn grootste hits. Step rider, come on in. If you'd like to take the grand tour. Ja, je hebt hem waarschijnlijk herkend. George Jones. Op zijn negende verjaardag krijgt hij van zijn vader een gitaar. En daar bleek hij aanleg voor te hebben. Hij ging al snel op straat geld verdienen voor papa en mama. En hielp jarenlang om brood op tafel te krijgen voor de arme familie Jones. Na korte tijd in militaire dienst probeert hij in 1953 voet aan grond te krijgen in de muziekindustrie. En hij krijgt een contract bij Starday Records na ontdekking van Peppy Daly, die mede-eigenaar was van dit label. Peppy was jarenlang zijn producer en manager. En na vier niet succesvolle hits scoort hij in 1955 zijn eerste top 10 hit met Why Baby Why. Tell me why baby why baby, why baby, why you make me cry, baby, cry baby, cry baby, cry. George, die ook wel de possum wordt genoemd omdat zijn gezicht enige gelijkenis vertoont met dit beestje, scoort na diverse top 10 hits eind jaren 50 zijn eerste nummer 1 hit met White Lightning. Well, the teaming, teaming, revenue is too, searching for a place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. Na twee mislukte huwelijken die mede mislukten door zijn drugs- en drankmisbruik... trouwt hij in 1969 met niemand minder als Tammy Wynette... en zij beginnen ook muziek met elkaar te maken. George stapt over van Peppy Daily en gaat werken met een van de producers van Tammy, Billy Sherrill. Do you, Tammy, take this man, George to be your lawfully wedded husband, to love and to cherish until death do you part. I'll take this man and by him I'll stand. Lang mocht het helaas niet duren, want in 73 gaan ook Tammy en George wederom uit elkaar... omdat Tammy niet kon leven met George zijn problemen. Ze kregen wel een dochter, Georgette. En die krijgt later in haar leven nog redelijk veel succes als country zangeres. Na jaren van successen in de country, maar ook heel veel problemen omdat George onbetrouwbaar was, vaak niet op kan dagen voor optredens en voor opnames door zijn drank- en cocaïnegebruik, trouwt hij in 1983 met Nancy. Waarover hij zelf zegt, dit is mijn redding geweest en zonder haar had ik mijn leven nooit terug op de rails kunnen krijgen. Hij neemt in die tijd diverse succesvolle duetten op, onder andere met Brenda Lee en Merle Haggard. Yesterday's In 1992 wordt hij opgenomen in de Country Hall of Fame en tot aan zijn dood treedt George heel veel op en heeft nog veel top 10 hits wat hem een van de meest succesvolle countrysterren aller tijden maakt. Op 26 april 2013 overleed George na een carrière van meer dan 50 jaar op 81-jarige leeftijd na problemen met een onregelmatige bloeddruk en hoge koorts. Om aan te geven hoe belangrijk George was in de countrymuziek is moeilijk uit te drukken, maar misschien zei collega Waylon Jennings het ooit wel het mooiste. If we could sound the way we wanted, we all sounded like George Jones. Als je meer wil weten over het verhaal van George, dan is er in 2016 een film gemaakt met de titel No Show George. Voor het hele nummer van deze week gaan we terug naar 1969.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 1975 met Somerset Country uit Nederland en dat heette Nashville, Tennessee. Wat toepasselijk in de Nashville Radio Show. Ehm, ja, wat hebben we allemaal nog voor je? We hebben natuurlijk straks nog twee nummers van het Spotlight album. Daarvoor gaan we naar 1972 zelfs. En natuurlijk de maandartiest komt ook nog voorbij, Willie Nelson. En heel veel nieuwe singles zoals deze van het album Greetings from Jake. De nieuwe single van Jake Owen en die heet Made for You. hearts and names Friday nights made for football games Falling leaves made for falling in Front porch steps made for good night kissing And I was made jobs are made for spending cash. Second dates are made for going fast. And early curfews are made for sneaking past. 2 a.m. was made for pissed off dads and two arms made for where you sleep. The sky was made for Eh, e-mail. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek vanuit Amerika toegestuurd. Texas Country van de bovenste plank van Caitlin Kohler. En dat heet When I Get To Missing You. Saw a shadow of you move across the wall. Called your name, no response at all. missing you like this. It's so cold in here, I can barely breathe. And my heart breaks gaan hier bij de National Radio Show met When I Get To Missing You van Caitlin Kohler. Absoluut. Wij gaan volk voor jullie draaien, want dat is natuurlijk ook een vast onderdeel hier bij de National Radio Show. Het is de nieuwe single van uh, eh, Nell en Jim Band. Een vijfkoppige band die Americana, Roots Country en Bluegrass muziek maken. En het nummer heet Steel. From London to Nashville, Dollywood to Hollywood, Nashville Radio Show. These calloused old hands have worked the shipyard steel. They played the saddest songs that you could ever feel. And dried teardrops on a cold and lonely night. Knowing when to let go and when to hold on tight. If these calloused old hands have built my life. rigs when I was 21 and played dingy bars for a pocket full of fun. Chips slagged from a new made weld, making a rhythmic sound. To take my mind from the shipyard out to the fiddling ground to play another round. Of the cold hard pipe, hundreds of feet from ground. Sing my songs in concert halls, half the world around. Worked on the hot black steel in a hundred degree heat. Shielding myself from the molten sparks with the leather from head to feet. It can nearly make you weep. These calloused old hands have worked the shipyard steel. They play saddest songs that you could ever feel. And dried teardrops on a cold and lonely night. Knowing when to let go and when to hold on tight. These calloused old hands have built my life. master rail. I work the molten steel and I listen for the wail of the whistle at quitting time to go and rest my head. Thankful I made it through another day working full speed ahead. Dreaming of a guitar in my hand. These calloused old hands have worked the shipyard steel. They play the saddest songs that you could ever feel. And dry teardrops on a cold and lonely night. Knowing when to let go and when to hold on tight. These calloused old hands have filled my life. Het is tijd geworden voor onze maandartiest Willie Nelson. Je gaat luisteren naar een nummer uit 1976 van het album Wanton the Outlaws. Een album met nummers van Tom Paul Glazer, Jesse Coulter, Willie Nelson en Waylon Jennings. En Willie en, en Waylon werden al gauw in één adem genoemd in een genre dat bekend werd als outlaw country. En dat ze daarin goed geboerd hebben, kan je zeker zeggen, want Willie doet dat nog steeds. Dit is een duet van hun samen en dat heet Nowhere Road. there's a road in Oklahoma straighter than a preacher, longer than a memory, and it goes forever onward. It's been a good teacher. White album en die komt deze keer uit 1972. En het is het album Billy Joe Spears van Billy Joe Spears. Je gaat twee keer luisteren dus naar een nummer. Eerst Mr. Walker, It's All Over en daarna If It Ain't Love. Dit is het Nashville Spotlight album. Olive Garden City, Kansas with a ticket and again to see New York. I type 80 words a minute so your corporation let me go to work. clips and coffee even help you dodge your domineering wife. Mr. Walker, it's all over. I don't like New York secretary life. In this building, there's a crowd of guys with old familiar thoughts upon their minds. Yeah, and that's a lot of hands reaching out to grab the things that I consider mine. president pursues me even though he's old and hair a turning white. Mr. Walker, it's all over. I don't like the New York secretary's life. There's a flat in Greenwich Village that I took because the subway wasn't far. Yeah, but there's a trumpet player upstairs and below me there's a jumping all night bar. just a bitter cake. I have to share the place with bugs and big old mice. Mr. Walker, it's all over. I don't like the New York secretary fly. at home with open arms for me. Yeah, and Garden City's looking better every minute now since I have learned to sing. And the boy next door don't know it, but come June he's gonna gain himself a wife.